Mark met het NOS Journaal. De politie heeft tot nu toe acht tips binnengekregen over de liquidatie gisteren in Zaandam. Onder de tips is een aantal heel interessante, zegt de politie. Gisteravond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht van de zaak. Op klaarlichte dag werd gisteren in een woonwijk in Zaandam... de Amsterdamse crimineel Lucas Boom doodgeschoten. Vermoedelijke vluchtauto die brandend werd gevonden in Amsterdam-Noord... is een belangrijk aanknopingspunt voor de politie. In de buurt van die auto werd een man aangehouden en hij zit nog vast. Steeds meer basisscholen kiezen voor kortere lesdagen. Uit een enquête van Duo Onderwijsonderzoek blijkt dat volgend schooljaar iets meer dan de helft van de scholen nog het traditionele rooster heeft. Een paar jaar geleden was het nog ruim drie kwart. Veel scholen kiezen roosters waarbij kort, kinderen kort lunchen en een stuk vroeger klaar zijn. Meestal wordt gekozen voor de variant waarbij de kinderen op woensdagmiddag vrij zijn. De Verenigde Staten willen 500 extra militairen naar Irak sturen in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. Dat melden media op basis van anonieme bronnen binnen de regering. De extra inzet moet vooral de opmars van de IS in de provincie Anbar stuiten. De VS heeft nu ruim 3000 militairen in Irak die het Iraakse leger adviseren en trainen. En ook de extra militairen gaan dat doen. De Amerikaanse agent die fors geweld gebruikte tegen zwarte jongeren in Texas heeft ontslag genomen. Volgens een advocaat heeft de politieman doodsbedreigingen gekregen. De blanke agent was al geschorst nadat er een videobeeld was verschenen waarop te zien is hoe hij een zwart meisje van 14 hardhandig tegen de grond werkt. En ook richt hij zijn pistool op andere kinderen om ze op afstand te houden. Bij een auto-ongeluk op de A7 tussen Groningen en Drachten is vannacht een man om het leven gekomen. Volgens de politie bosten twee auto's op elkaar. Bestuurder van een van die auto's reed na het ongeluk door. De politie hield korte tijd later alsnog de vermoedelijke bestuurder aan. Hij had te veel gedronken. Het weer, flinke periode met zon en het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden.